love us I'll be your man I'll be your man What are we all looking for? Someone we just can't ignore an 之间。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 losing up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

De explosie in een casson in Zeeland is veroorzaakt door een zeer zwaar explosief, maar het is geen bom of mijn uit de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Er zijn twintig rechercheurs op de zaak gezet. De casson werd vrijdagavond opgeblazen op een strandje in Ritten, vlakbij Vlissingen. De klap was zo hard dat hij tot ver op Walger en Zuid-Beveland werd gehoord. In het zuiden van Libië hebben eenheden van de verdreven leider Gaddafi een aanval uitgevoerd op de stad Kadamis aan de grens met Algerije. Maar volgens de Libische overgangsraad is die aanval afgeslagen. De aanvallers zouden op leiding staan van Gamis Gaddafi, een van de zoons van de vroegere dictator. In de stad Sirte hebben troepen van de overgangsraad opnieuw een offensief ingezet. In het centrum van de stad bieden sluipschutters van Gaddafi nog steeds verzet. Sirte is de geboortestad van Gaddafi. Ook in de oliestad Beni Walid zitten nog troepen die trouw zijn gebleven aan Gaddafi. In het ziekenhuis in Noord-Ierland is de vroegere paramilitaire leider en terrorist Casti Spence overleden. Hij richtte, zich in 1965 de, hij in 1965 de protestante Ulster Volunteer Force op en was daarvan jarenlang de leider. De UVF vermoorde in Noord-Ierland honderden mensen, vooral katholieke burgers. Spence zelf zat 18 jaar in de meesgevangenis voor de moord op een katholieke kroegbaas. Vanuit de gevangenis bleef hij de UVF leiden. Later raakte hij overtuigd van de noodzaak van een politieke oplossing voor het conflict in Noord-Ierland. In 1994 hij staak, kondigde hij een staakt het vuren aan en in 2007 maakte hij de opheffing van de UVF bekend. Casti Spence is 78 jaar geworden. In Berlijn heeft de Keniaan Patrick McCall een wereldrecord op de marathon gelopen. Hij finishte in 2 uur 3 minuten en 38 seconden. Dat is 21 seconden onder het oude wereldrecord van Haile Selassie drie jaar geleden in Berlijn. Het weer, veel zon met maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Morgen tijdelijk meer bewolking met plaatselijk wat regen.